Nou, goedemiddag. Het is vandaag donderdag, het is 11 december. En uh, vroeger was ik altijd heel erg onzeker, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van. La la la la Spreuk van de dag, hè. Ik zag trouwens nog een leuke, hè zag nog een hele leuke eh, staan gisteren. Fijne moeders laten hun kind uh, eh, de, eh, de, de, de, de mixer aflikken. Goede moeders zetten hem uit. Is dat voor een stormvast figuur die daar binnenkomt? <laughs> pet op. Nou ja. <laughs> Pet op, je ziet zijn hele gezicht niet <laughs> Hey, eh, het is gewoon een wandelende pet. Ja, boerka's zijn verboden hoor. Ah. <laughs> Goed. Nou, oké. Dan een goedemorgen. Ja, goedemorgen Ruud en goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Nou, dat is goedemorgen wereld, hè. Wereld. Oh ja, we, zijn de hele wereld. Ja. ja. we zijn tegenwoordig. Oh, ik word er helemaal nerveus van. over de hele wereld worden wij beluisterd. Oh. Ja. En ze kunnen mij gelukkig niet zien, want dat ene scherm doet het niet. Op de livestream. Oh, nee. gelukkig maar. Of is het al gerepareerd? Denk Ja, is al lang gerepareerd hoor. Oh, Hij staat nou speciaal op jou gericht. Ach, oh, wat erg. En ik dacht nog, ik ben toch niet te zien. Ik kom in mijn pyjama. Ja. Nee, hè? Ja, nou, zit ik weer. hey, eh, we gaan voor het lunch doen vandaag, hè? Gezellig. We hebben straks het uh, regionieuws om half 1, half 2. Ongeveer dan. Het 3 in 1 heb ik natuurlijk. En uh, mooie nieuwe platen heb ik ook nog. En om en, kwart over één, hè? De vrijwilliger. De vrijwilliger, ja. de vrijwillige. Ah. De vrijwilligersvacature, hè? Ja, precies. Ja. en uh, de stembus is gesloten. U kunt niet meer stemmen op de, op de vinyljaren top 40. Ah. Nee, het is beurt. Nee, uh, eh, we moeten streng zijn. Ik heb gelukkig al uh, gestemd. Vannacht om, eh, afgelopen nacht om 12 uur, precies om 12 uur is Was het gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Onverbiddelijk. Ja, ja, ja. En toen was hij ook definitief. Ja, toen wisten we ook wie er nummer 1 zou gaan staan. Maar dat krijgen wij nog niet te horen Nee, dat blijft lekker geheim tot volgende week woensdag aan toe. Hè. Oh jee. Blijft nou, zijn nog heel wat nachtjes slapen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is een zeer overtuigende nummer 1 hoor. Ik ben benieuwd. Echt met groot verschil. Ja, echt waar? Ja, met groot verschil. Is het vast Jantje Koops? Nee, oh. Frans Bauer. <laughs> dus eh, het, is, eh, het is... Maar het is een prachtlijst. Het is echt zo'n mooie lijst geworden. Oh, nog mooier dan vorig jaar. Vorig jaar was hij al mooi. Maar ja, dit was het eh, al een te gekke lijst. Ja, maar nu is hij nog mooier. Is zo nieuwsgierig? Oh. Kan je niet een hint geven? Nee. Nee, we houden het lekker geheim. Volgende week eh. om woensdag om 12 uur ah. beginnen we. Ah, nu? Ah, nee. Ah, jongen. Kom op nou, man. Nee, we gaan ah. lekker beginnen met de eh, nieuwe kerstsingle van Alain en Dane Clark. Ja, mooi. Die is zo mooi. Fantastisch. Wordt een klassieker. Mark my dat words. Wordt ja. Mark my words. Yes.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 echt het beste kerstnummer wat ik eh, zeker dit jaar gehoord heb. En ik ben helemaal niet zo van de kerstnummers, laat ik eerlijk weten. Maar dit vind ik geweldig. Zo lekker jazzy ook, hè? Het swingt als een trein. Ja. Het is goed gezongen. Het is fantastisch gearrangeerd. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Dat zou ik nog wel eens willen weten. Maar het is echt geweldig. Ja, zonder meer. Deen en Alain. Of Alain en Deen Clark. En dit is de nieuwe van Paul McCartney. Jawel, hij heeft ook weer een nieuwe. Gekoppeld aan een game die heet Destiny. En daar is dit de muziek van. Hope for the Future. hope for the future. Some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. believe Gekoppeld aan een, eh, aan een game, aan een computergame. Die heet, dat heet Destiny. En daar is dit de muziek achter. Hope for the Future. Paul McCartney dus. Zijn nieuws. Dus afgelopen maandag is hij officieel uitgekomen. Volgende is ook weer nieuw. Ook nog een nieuwe plaat van een, eh, van een, een, band waarvan ik nog nooit gehoord had. Maar dat is een, eh, ja, het is nieuw allemaal. Rondé heet de band. En het liedje heet Run. Look at the stars, walk past the trees. feel hele aparte plaat. Een hele mooie plaat. Indie pop schijnt het te, genoemd te worden. Wat dat nou weer is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, eh, de band is geformeerd rond eh, Adriaan Persons. En dat is een meneer die een aantal jaren geleden eh, als kandidaat meedeed aan de X-Factor. Angela Groothuizen als, als coach had. En de band heet Rondé. Dat is R-O-N-D en dan één met een streepje. En het gaat dus om deze band. En het is, uh, die bestaat uit... Uh, moet ik even goed kijken hoor. Even goed kijken. Uh, die bestaan dus uit Ricky Borgheid. Dat is de, zang, de zangeres. Dan hebben we... even kijk Isal Reiziger. Die zit op de drums. Dan hebben we nog Amal Paap. Die doet gitaar en backing vocals. Cas Omen. Die doet bas. En last but not least natuurlijk dezelfde Adriaan Persons. Die toetsen doet en backing vocals. Ze wonen alle uithoeken van het land. Maar uh, komen bij elkaar in de, de Herman uh, Brood Academie in Utrecht. En hun passie voor muziek. Uh, om hun passie voor muziek te delen. Nou dat is ze dan gelukt. Want dat is een fantastische plaat. Ik hoorde hem al eh, bij, eh, bij Sander de Heer een paar keer. En eh, dan zei hij van, ja, Ron D, D. En ik maar zoeken van, wat is het nou? Ron met een letter D of Ron D met A-Y op het eind. Kon gewoon niet vinden. Nou, nou heb ik hem eindelijk gevonden. Het is dus Ronde D. R-O-N-D met een E met een streepje erop. En dan, dan heb je hem te pakken. Het is een fantastisch liedje. En het heet Run. Zo, en nu weer helemaal van voor tot achter op de hoogte. in one. nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the stand.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 Ja, nu gaan we koptelefoon in twee. Nou ja. Het weer lekker vandaag. <laughs> het is weer zo'n dag. Ja. Hè? One of these days, hè? Van Dolly nog geen koffie gehad? Nee, ook dat nog niet. Ook dat nog niet. Komt nog in tweeën. Ik ga straks eh, voor je rennen hoor. Eh, nou, eerst maar nieuws. Is dat regio nieuws met Dolly Tempierik? Ja, luisteraars, inderdaad. Het regionieuws van donderdag 11 eh, december. Bij een verkeersongeval in Heemstede hebben drie auto's gisteravond flinke schade opgelopen. Rond kwart over zeven wilde een automobilist vanuit de laan van Bloemenhoven de Zandvoortse laan oprijden, maar zag daarbij een andere auto over het hoofd. Een botsing was het gevolg waarbij de andere automobilist met zijn jeep vervolgens nog tegen een geparkeerde auto aanreed. Alle drie de auto's liepen flinke schade op, maar ondanks de harde klap raakte niemand gewond. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. De beschadigde wagens zijn door sleepwagens in de loop van de avond weggesleept... en de Zandvoortselaan was door het ongeval tussen de Herenweg en de Leidse Vaart geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gisteren geen treinen door een aanrijding. De extra reistijd was meer dan een uur. De NS had de storing rond half één weer verholpen... en reizigers tussen Haarlem en Amsterdam Centraal werden geadviseerd om om te reizen via Leiden. Gisteren ontving burgemeester Niek Meijer uit handen van Marlies van Ooyen... een kunstwerk waarin afval van het Zandvoortse strand is verwerkt. Op het schilderij staan drie Dirty Ladies. Ook schreef ze de burgemeester een leuke begeleidende brief. Jaarlijks wordt een jeugddebat gehouden ter afronding van het thema jeugd en politiek. De jeugdraad krijgt 2000 euro en mag dit besteden aan een van de voorgedragen projecten. Door de scholen zijn verschillende projecten voorgedragen... en hieruit zijn projecten gekozen die, betaal, die haalbaar zijn. De jeugdraad kan kiezen uit drie verschillende projecten. Een les over mediawijsheid het opknappen van de zandspeeltuin aan het Van Pagé-pad... of een extra eh, graffiti-muur in Zandvoort. Nou, spannend, we gaan het horen. Begin 2015 start de herinrichting van de Elsbaggerstraat. Dit maakt onderdeel uit van het grote project genaamd Entree Zandvoort. Om bewoners en ondernemers in de omgeving hierover te informeren en daar hield het bericht op. Even kijken. Nee, hij gaat verderop verder. Sorry hoor mensen. <laughs> dus om eh, bewoners en ondernemers in de omgeving hierover te informeren... organiseert de gemeenteraad vanavond... en dat was dus eergisteren al, ik zit met raar nieuws hier... Dinsdag 9 december staat er, nou het zal allemaal wel... Een inloopbijeenkomst in het stationsgebouw. U was van harte welkom, mag ik nu zeggen tussen 6 en 8 uur. <laughs> ik zit gewoon oud nieuws voor te lezen. Loopt je klokje achter of zo? Ik weet het meer. Ik geloof dat het bioritme een beetje in de war is. Ja, zou dat het wezen? Ja, ja, ja. Heb je te veel veel pepernoten gegeten vorige week? Ja, dat zeker. Ik ben 2 kilo aangekomen door ja, dan komt, het daardoor, dan komt het Veel te veel in huis gehaald. Ja, ja, al die suikers hè, kan ik niet meer verwerken op mijn leeftijd. Maar goed, eh, ik hou het hier even bij met het nieuws.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 En het bijbehorende warmtefront trekt over de regio met geruime tijd buiige regen. De wind krimpt naar het zuidwesten en is stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. Mogelijk tip de wind tegen de ochtend aan zeekracht 9 aan. Oftewel hebben we te maken met een zuidwesterstorm. Verder worden er zeer zware windstoten verwacht tot meer dan 100 km per uur. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het bewolkt en regenachtig. De stevige zuidwestenwind draait naar west en neemt langzaam wat in kracht af. En de temperatuur stijgt dan naar waarden tussen de 8 en de 10 graden. In het weekend schijnt geregeld de zon, maar zowel zaterdag als zondag zijn er ook buien mogelijk. De wind waait zaterdag matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en zondag waait de wind weer uit het zuidwesten en neemt dan ook weer toe naar vrij hard aan zee... windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 7 graden... en na het weekend is en blijft het wisselvallig met elke dag regen of enkele buien en regelmatig veel wind. De temperatuur is zo'n 3 graden boven normaal en stijgt naar waarde tussen de 8 en 11 graden. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. voor het Bazato, dat was op verzoek. Ik weet niet van wie, maar... Van Raymond. Van Raymond, oké. Okay. Liedje van Marco Bazato, oud en afgedankt. Ja. Onderwerp wat eh, wel aandacht verdient, denk ik. Hè? Zo zijn ja, zeker weten. Zeker in deze tijd veel ouderen die uh, zo zichzelf voelden. Selena Gomez. The heart wants what it wants. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. You disappear. Gomez was dat. En het liedje dat heette The Heart Wants What It Wants. Me cry when you said goodbye. Is that a shame? Fats Domino. My tears feel like rain. said we'll part if shame. My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Ja, ja, ja Fats Domino. En eh, dat, uh, dat nummer dat heette gewoon uh, Ain't That a Shame.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 Party. komt uit eh, de Hunger Games. En uh, dat nummer, dat heet dus... Oh, dat dat heet dus The Hanging Tree. Take that and these days. And when the world dan weer Bub voor de eerste uur, ja. Take That sluit het eerste uur af.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 Raymond Seré met het NOS-journaal. Automobilisten die een rood kruis boven de snelweg negeren worden harder aangepakt. Wie gepakt wordt komt er vanaf januari niet meer af met een bekeuring. Overtreders moeten naar de strafrechter die hogere straffen kan opleggen. Minister Schultz van Hagen wil met de maatregel de veiligheid van wegwerkers vergroten. Daar was in de Tweede Kamer om gevraagd. Ook op het overtreden van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden wordt strenger gecontroleerd. En in de regio Rotterdam wordt een proef gedaan waarbij weginspecteurs van Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgen om automobilisten die rode kruisende negeren aan te houden. Het Zwitserse parlement heeft ingestemd met strengere regels tegen het witwassen van geld. De regels sluiten nu aan bij de internationale standaarden. Met de nieuwe regels hoopt het land te voorkomen dat het op een internationale zwarte lijst terechtkomt. In het parlement was eerst veel weerstand tegen de maatregelen. Vooral het voorstel om voortaan contante transacties van meer dan 100.000 frank te verbieden riep kritiek op. Mensen met een budgetpolis kunnen zorg in een academisch ziekenhuis volgend jaar volledig vergoed krijgen, zegt brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. De patiëntenfederatie NPCF zei vanochtend dat mensen met de goedkoopste zorgpolis het risico lopen dat ze in 2015 niet meer terecht kunnen in universiteitsziekenhuizen. Maar daar is volgens de verzekeraars niets van waar. Ongeveer de helft van de Nederlanders verwacht dat spanningen tussen autochtonen en allochtonen de komende jaren toenemen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn onder meer religieuze verschillen daarvan de oorzaak. Bepaalde groepen allochtonen en autochtonen denken over veel zaken anders, zoals over de positie van vrouwen en de acceptatie van homoseksualiteit. Marokkaanse en Turkse Nederlanders zijn op die vlakken het meest behoudend, zegt het SCP. En dan het weer. Het is zeer wisselvallig en de kans op hagel, onweer en forse windstoten nemen toe.